12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land voeren boeren opnieuw actie... tegen het beleid van minister Schouten van Landbouw. Bij knooppunt Heerenveen zijn verschillende wegen geblokkeerd. Ook rijdt een groepje boeren met hun trekkers stapvoets richting Leeuwarden. In Veghel hebben tientallen boeren met landbouwvoertuigen... een distributiecentrum van Jumbo geblokkeerd. En in Amsterdam rijden ruim 30 trekkers een rondje door de stad. De boeren zijn boos dat minister Schouten het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. In de Rotterdamse haven woedt al urenlang brand in het ruim van een schip. Een bemanningslid is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het schip, een zogeheten bulk carrier, vaart onder Liberiaanse vlag. In het ruim staat, staat metaalschroot in brand. Er wordt al urenlang geblust. De veiligheidsregio heeft NL Alerts verstuurd om bewoners van de wijk Charloes te waarschuwen ramen en deuren gesloten te houden. Op een Nertse fokkerij in het Brabantse Gemert is een coronabesmetting vastgesteld. Het bedrijf telt zo'n 7000 dieren en wordt zo snel mogelijk geruimd. Ook is er verdenking van een uitbraak bij een nabijgelegen Nertse fokkerij. In totaal zijn nu 19 Nertse bedrijven besmet verklaard. In een dierentuin in Zurich in Zwitserland heeft een tijger een verzorger gedood. Waarom de vrouw het tijgerverblijf inging terwijl het roofdier zich in dezelfde ruimte bevond is onduidelijk. Bayern München heeft voor de twintigste keer de Duitse beker gewonnen. In de finale in Berlijn was de landskampioen met 4-2 te sterk voor Bayer Leverkusen. Het weer. Het is bewolkt en druilerig. De temperatuur daalt vannacht naar 16 graden, maar door de stevige wind lijkt het frisser.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 Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. all I can say. Giving it to them, we giving it to them, we showing the unity hands in the air. To the sky like a G4 jet, too fly when I see grow yet. We ain't been man, but to be real and it wouldn't ever press my team. Take a march out, tell them we don't care. About to start out, you know we don't care. The cool after they no upset. So what get stoned on. The reality, a virtual world, a virtual clock. Think of a human change, of a human change where we, where, where we think as one of a human change, of a human way, where, where, where, where, where, where, where, where, where, where, been living has left us without light.